5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De liberale partij van premier Trudeau verliest een absolute meerderheid... bij de Canadese verkiezingen, maar blijft wel de grootste. Dat voorspelt de Canadese omroep CBC op basis van de eerste resultaten. De liberalen staan volgens de laatste prognose op 147 van de 304 zetels. Voor een meerderheid zijn 170 zetels nodig. Trudeau zal daarom afhankelijk zijn van kleinere linkse partijen... in een nieuw minderheidskabinet. Vooraf werd getwijfeld of Trudeau de verkiezingen zou winnen. Hij raakte verwikkeld in verschillende schandalen. Ook kreeg hij kritiek van zijn kiezers dat hij zijn progressieve beloftes niet was nagekomen. In Zaandam is een leerkracht op non-actief gesteld na klachten over lijfstraffen. Volgens ouders zouden docenten kinderen met een stok hebben geslagen en hebben vernederd. Onderwijsorganisatie Zaan Primair zegt geschrokken te zijn van de klachten. Een extern bureau gaat de zaak nu onderzoeken. Noord-Ierland gaat het homohuwelijk en abortus legaliseren. Een laatste poging van conservatieve parlementsleden om de wetten tegen te houden is mislukt. Waarschijnlijk mogen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen vanaf Valentijnsdag 14 februari. Abortus is vanaf 31 maart toegestaan. Noord-Ierse afgevaardigden in het Britse parlement stemden eerder al voor de wijziging van de wetten. Het parlement in Belfast had tot middernacht de tijd om veranderingen aan te brengen, maar daar bleek geen meerderheid voor te vinden. Noord-Ierland was het laatste deel van het Verenigd Koninkrijk waar abortus en het homohuwelijk nog verboden waren. In Japan is de inhuldiging van keizer Naruhito begonnen. De religieuze ceremonie vindt plaats in het keizerlijk paleis in Tokio. Later vandaag volgt de plechtigheid voor meer dan 2000 gasten... onder wie ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De 59-jarige Naruhito volgt zijn vader op, keizer Akihito... die eind april afstand deed van de troon. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en een graad of 9. Later overdag veel bewolking, een enkele bui en soms ook wat zon. En dan wordt het zo'n 15 graden.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 I threw my own son's Jackie Chan with it. I threw my own son's Jackie Chan with it. I threw my own son's Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now. Acting funny now. Thought she love me, but she only tryna fuck me for the clout.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 It's fucking Trojan. It's fucking Target. It's fucking. It's not a secret I tried to hide You know you not be. So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards And fate is pulling you miles away And out of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I decide That you're my destiny what if we rewrite the stars Say you were made to be mine Nothing could keep us apart You'd be the one I was meant to find It's up to you and it's up to me it's easy You think I don't wanna run to you, yeah But there are mountains And there